Levi van Eck met het NOS-journaal. De Nederlandse en Engelse politie hebben software uit de lucht gehaald... waarmee helpdeskfraude werd gepleegd. Het gaat om iSpoof, waarmee telefoonnummers van banken en instanties konden worden nagebootst. Oplichters kunnen zich dan voordoen als medewerker... en slachtoffers op die manier misleiden om geld over te maken... of privégegevens te delen. De politie ontdekte dat iSpoof draaide op servers in Almere... Door een tap op de servers kreeg de politie zicht op de gebruikers. In Nederland zijn twee mensen opgepakt, in Engeland 143. Om de CO2-uitstoot te verminderen wil het kabinet het grondwaterpeil verhogen. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht in de Telegraaf. Onder meer in veenweidegebieden moet het waterpeil omhoog. Als veen te droog komt te liggen gaat het rotten en stoot erbij CO2 uit. Vooral melkveehouders in het Groene Hart en Noorden en Oosten zullen daar last van hebben. Op nattere weilanden kunnen koeien moeilijker lopen en trekkers niet rijden. Vrijdag maakt het kabinet meer maatregelen bekend tegen de uitstoot van stikstof. Kosovo en Servië hebben een akkoord bereikt over het langlopende conflict over kentekenplaten. Servië erkent de onafhankelijkheid van Kosovo niet. In het noorden van Kosovo rijden veel etnische Serviërs nog altijd rond met een Servisch nummerbord. Zij zouden daarvoor beboet worden. Nu is afgesproken dat Servië geen nieuwe nummerplaten uitgeeft. Serviërs die nog met zo'n kenteken rondrijden... krijgen geen boete van Kosovo. Door de coronapandemie is de vaccinatiegraad tegen mazelen afgenomen... en is een recordaantal van 40 miljoen kinderen niet tegen de ziekte gevaccineerd. Daardoor dreigt het virus zich snel te verspreiden in verschillende regio's wereldwijd. Al dus de Wereldgezondheidsorganisatie en de Amerikaanse Gezondheidsdienst.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 We were so in dance, and I danced all days. We were cool on craze When I, you, and everyone we knew Could believe, do, and share in what was true oh, I said That's all day's love Take your baby by the hair And pull her close and there, there, there and take your baby by the ears and play upon her darkest fears.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 And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her. And she needs you.